Zes uur. Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Nederlands Auschwitz-comité is blij dat de NS... slachtoffers van de holocaust een schadevergoeding gaat betalen. De voorzitter van het comité noemt dat prachtig nieuws. De 82-jarige nabestaande Salo Muller had het spoorbedrijf om compensatie gevraagd. Hij verwijt de spoorwegen dat in de oorlog miljoenen werden verdiend aan jodentransporten. De neus van het Lion Air vliegtuig dat vorige maand neerstortte bij Indonesië... werd door een fout automatisch naar beneden gedrukt. Amerikaanse media melden dat op basis van een eerste rapport over de crash. De piloten zouden het toestel 26 keer handmatig naar boven hebben getrokken... maar uiteindelijk stortte het vliegtuig toch neer. Alle 189 inzittenden kwamen om. Acteur Manfred de Graaf is overleden. Dat heeft zijn dochter gezegd tegen de Telegraaf. De acteur werd vooral bekend als dokter Hans Landsberg... in de jaren 80-serie Zeggens A. Daarna speelde hij in films als De Lift en Turks Fruit. Manfred de Graaf was ernstig ziek. Hij was 79 jaar. Ruim een kwart van de docenten op de middelbare school... is het afgelopen jaar uitgescholden, geïntimideerd... of slachtoffer geworden van fysiek geweld... blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau DUO. De agressie komt op alle onderwijsniveaus voor... maar docenten op het VMBO komen er het vaakst mee in aanraking. In een loods in het Limburgse Susteren zijn gisteravond zes vastgebonden mensen gevonden. Een uur daarvoor was een man met een auto door het hek van de loods gereden. Daarna ging hij naar een huis in de buurt om te zeggen dat men hem iets wilde aandoen. Waarom de zes werden vastgebonden is nog niet duidelijk. Voor het eerst in 13 jaar heeft Ajax zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. In Griekenland versloeg Ajax AEK Athene met 2-0 dankzij twee doelpunten van Tadic. Het weer. Vandaag gaat het in het hele land regenen.